Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel jongeren houden nog een stukje maand over na hun loon. Ze komen in de knel omdat ze vaak tijdelijke contracten hebben en veel huur betalen. En ook de prijsstijgingen van de afgelopen jaren hakken er volgens onderzoekers hard in. Deze onderzoeker ziet ook een positieve ontwikkeling. Eh, we zien ook overigens dat eh, eh, jongeren aangeven minder miskoop gedaan te hebben dan, het, dan andere jaren. Dus dat is op zich een positief iets. En, tegelijk, <laughs> en tegelijkertijd zien we ook dat het bewustzijn, en dat is ook positief, ehm, over uitgaven, lenen en sparen, dat dat iets is toegenomen. Volgens de onderzoekers focussen jongeren zich vaak op de korte termijn, waardoor ze nauwelijks kunnen sparen. Voor de tweede nacht op rij heeft Rusland de Oekraïne Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Volgens Oekraïne stuurde het Russische leger 131 drones op de stad af. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Een kleuterschool en verschillende huizen zijn beschadigd. Op de polderbaan van Schiphol kunnen vandaag weer de hele dag vliegtuigen landen. De afgelopen weken moest de landingsbaan elke dag een paar uur dicht... vanwege een veld met zonnepanelen in de buurt. Piloten hadden last van de schittering van het zonlicht in die panelen. Inmiddels is de stand van de zon veranderd... waardoor het probleem voorlopig voorbij is. Een echte oplossing is er nog niet. En het gaat naar omstandigheden goed met de drie vrouwen die gisteren onder een paal met geluidsboksen kwamen in Winterswijk. In het dorp in de Achterhoek werd de bevrijding gevierd. Je hebt de beelden misschien wel gezien. Tijdens een optocht valt de paal met een harde klap op die vrouwen. Het was flink schrikken, zegt de organisatie. Ik, uh, ik hoorde een hoop geschreeuw en een hoop gegil. En, eh, nou ja, en toen ik me omdraaide, toen, uh, eh, en toen zag ik wat er was gebeurd. De tank die voorbij reed die, eh, ja, die bleef haken in een, eh, over de weg gespannen kabel. En die trok eh, ja, die paal met die geluidsinstallatie om. En daar kwamen deze drie dames onder terecht. Ook vanavond staat er een feest gepland in Winterswijk. Omdat het relatief goed gaat met de slachtoffers gaat dat gewoon door. En het weer nog. De dag begint op veel plekken nog een beetje grijs... maar daarna breekt het overal open en is het flink zonnig. Het wordt vandaag maximaal 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk. Tussen Blarikum en Diemen staat nog 16 kilometer file met drie kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 vanuit Almere. Tussen Hilversum en Knoopend Lunette 13 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen Korte Hoef en Loenersloot 5 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. En op de N236 van Hilversum naar Weesp.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 It's been too long. исчезать hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside no use holding back desire.